met het NOS-journaal. In de Chinese provincie Jilin zijn een explosie in een kolenmijn zeker 28 mensen omgekomen. Wat de explosie heeft veroorzaakt wordt onderzocht. Volgens het staatspersbureau zijn 13 mijnwerkers van de mijn in de stad Baishan gered. De mijn is staatseigendom. De Chinese mijnbouwindustrie staat bekend als gevaarlijk. Er gebeuren veel ongelukken en er zijn geregeld explosies door mijngas. gas. Op dezelfde dag als het ongeluk in Baishan werden in Tibet zeker 83 mijnwerkers bedolven door modder, stenen en puin bij een aardverschuiving. Honderden reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden bij de goudmijn in Tibet. Noord-Korea heeft gezegd dat het vanaf nu alle Koreaanse kwesties gaat behandelen alsof beide landen daadwerkelijk in oorlog zijn. Dat heeft het regime via staatsmedia laten weten. Zuid-Korea liet in de verklaring weten dat de laatste bedreiging van Noord-Korea niet wordt gezien als iets nieuws. De spanning op het Koreaanse schiereiland is sterk opgelopen sinds onderzoekers hopen met DNA-technieken meer slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001 te kunnen identificeren. Van de 2750 mensen die in New York bij de aanslagen omkwamen zijn er nog altijd meer dan 1000 niet geïdentificeerd.